Freddy van met het NOS Journaal. Premier Rutte sluit niet uit dat het in de toekomst wordt verboden om bij code rood met vrachtwagens de weg op te gaan. In het wekelijkse gesprek met de minister-president noemde hij het onverantwoord dat vrachtwagenchauffeurs gisteren tijdens de storm met een lege truck gingen rijden. De premier benadrukt dat wetgeving daarover stap voor stap moet worden geregeld. Eerst gaat minister van Nieuwenhuizen in gesprek met de transportsector. Laten we bijvoorbeeld eerst kijken of er misschien een communicatieprobleem was met buitenlandse chauffeurs, zegt de premier. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kondigt op Twitter aan dat er onderzoekers naar Schiphol worden gestuurd om te inventariseren wat daar is gebeurd met een vliegtuig van United Airlines. De inzittenden daarvan werden onderweg onwel. Vanmiddag keerde het vliegtuig dat op weg was naar Amerika hals over kop terug naar Schiphol. Bij terugkeer was de landing zo gehaast dat het landingsgestel oververhit raakte. Alle 15 passagiers en bemanningsleden zijn onderzocht en ze konden naar huis. Waardoor de inzittenden onwel werden is nog niet bekend. De laatste nog levende vrouw die een medaille haalde op de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam is overleden. De Italiaanse turnster Carla Marangoni overleed gisteren, 102 jaar oud. Ze won in Amsterdam zilver. Het waren de eerste Spelen waaraan vrouwen mochten meedoen. Die Spelen van Amsterdam waren ook de laatste Spelen zonder een Olympisch dorp. Marangoni verbleef met haar ploeg op een boot in de Koenhaven in Amsterdam. Het weer. Er vallen buien, daarbij is kans op hagel en onweer. Vannacht worden dat wat minder buien, maar in het oosten en noordoosten kan het plaatselijk toch nog glad worden. Morgen zijn er eerst vooral buien in het noorden, later in het hele land. Het wordt van 3 graden tot 5, maar in gebieden met veel neerslag wordt het kouder.